Hij zegt in de Duitse krant Die Welt dat Europa de quota voor mensen uit Syrië moet loslaten, omdat de buurlanden van Syrië de vluchtelingenstroom niet meer aankunnen. Tot nu toe heeft Zweden van alle Europese landen het ruimhartigst gereageerd. Dat land vangt 8000 Syriërs op en laat ook hun familieleden overkomen. Nederland heeft toegezegd 250 Syriërs op te nemen. Nederlandse media hebben een speciale site geopend voor klokkenluiders. Het is een soort doorgeefluik. Via de site kunnen ze documenten en beeld- en geluidsfragmenten doorspelen aan de media zonder dat ze zelf bekend worden. De site heet Publieks en is een initiatief van onder meer de NOS, het ANP en landelijke bladen. Een klokkenluider kan zelf kiezen aan wie hij zijn informatie wil geven. Journalisten kunnen in een afgeschermd deel van de site vragen achterlaten voor de tipgever. In Moskou heeft oppositiekandidaat Navalny aangekondigd dat hij de uitslag van de burgemeestersverkiezing gaat aanvechten. Hij zegt dat de fraude is gepleegd door zittend burgemeester Sobjanin. Die kreeg 51% van de stemmen en daardoor is een tweede ronde van de verkiezingen niet nodig. Navalny kreeg 27%. In Den Haag heeft de politie vijf mannen opgepakt die een radicale islamitische betoging wilden houden. In totaal waren zo'n 40 mensen op de bijeenkomst in de wijk Zegbroek afgekomen. Het protest was aangekondigd op sociale media, maar er was geen toestemming voor gevraagd. Daarom besloot de politie in overleg met het OM en de burgemeester van Aartsen in te grijpen. Serena Williams heeft voor de vijfde keer de titel gewonnen bij de US Open. Ze versloeg in de finale in drie sets Victoria Azarenka uit Wit-Rusland.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 Dit is ZFM Zandvoort.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 lady tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. so many days. Now I'm feeling brave enough, I wanna ask you that makes your body 西瓜。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 ritme van Zandvoort, op 106.9 VFM.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 alles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 <laughs> Uh. Let your hair down, man, Take back the night. Take back the night. Take back the night. Ooh, we don't know when the sun is rising next. Take back the night. The feeling's right, then raise your glass and let's take